Tijdens hun tijd in het kamp hadden de gevangenen het vreselijk. Ze moesten onder dwang werken en werden mishandeld. Voor het eerst tijdens een herdenking waren er geen oud-gevangenen bij. De mensen die nog leven zijn niet meer in staat naar Amersfoort te komen. Een witte Amerikaanse man van 84, die een zwarte jongen van 16 dood zou hebben geschoten, zegt dat hij onschuldig is. De tiener had aangebeld of geklopt bij het verkeerde adres, waarna de man hem recht door het hoofd zou hebben geschoten. Het incident zorgde voor veel protest, omdat de verdachte binnen een dag weer op vrije voeten was. Hem hangt nu een levenslange celstraf boven het hoofd, maar hij zegt dus dat hij onschuldig is. Kinderen en jongeren in het Groningse aardbevingsgebied krijgen een schadevergoeding krijgen dik 1000 euro als compensatie voor de stress en het verdriet door de bevingen. Waarschijnlijk hebben ongeveer 6000 kinderen recht op de compensatie. En Feyenoord kan morgen zijn revanche halen voor de Conference League finale van vorig jaar. Toen verloren de Rotterdammers met 1-0 van AS Roma. En morgen is diezelfde club opnieuw de tegenstander. Dit keer in de kwartfinales van de Europa League. Trainer Arne Slot ziet wel wat verbeteringen vergeleken met een jaar eerder. Fitheid is misschien het eerste wat bij me naar voren komt. Maar eh, spel aan de bal, eh, intensiteit van een tegenstander af. beter. Eh, in alle facetten van het spel hebben we ons ontwikkeld. Maar dat is ook vrij normaal in een seizoen. Overigens mogen Feyenoorders morgen in Rome niet in het stadion komen. Daar zijn ze niet welkom, omdat het eerder uit de hand liep. Wel mogen ze in de stad meegenieten van de wedstrijd... zolang ze zich maar gedijst houden. Het weer. Vannacht raakt het bewolkt. En dat blijft het ook morgen. Het grootste deel van de dag. Ochtends ook regen. Het waait ook nog eens hard en wordt een graad of 11.